Jeroen van Kam met het CNRS Journaal. Bij gisteravond reed een vrachtwagen op de boulevard van de Zuid-Franse stad op hoge snelheid in op mensen die de nationale feestdag 14 juillet vierden. 18 slachtoffers raakten levensgevaarlijk gewond en liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens het OM heeft de chauffeur ongeveer 2 kilometer over de boulevard gereden voordat hij tot stilstand kwam. De man werd door de politie doodgeschoten. Op de foto's is te zien dat de cabine van de vrachtwagen doorzeefd is. In de cabine is een identiteitskaart gevonden van een 31-jarige Franse Tunesiër. Dat hebben politiebronnen verklaard aan verschillende Franse media. Het wordt nu onderzocht of de pas daadwerkelijk van de bestuurder is. De Franse president Hollande heeft de noodtoestand in zijn land met drie maanden verlengd vanwege de aanslag in Nice. In een toespraak tot het Franse volk sprak hij van een verschrikkelijke aanval met een duidelijk terroristisch karakter. Had gisteren juist gezegd de noodtoestand eind juli op te heffen. Hollande zei dat hij de strijd tegen moslimterroristen in Syrië en Irak zal intensiveren. Verder deed hij een beroep op gedienden van leger en politie om opnieuw hun diensten aan te bieden. De president reist later vandaag zelf af naar Nice. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen aanwijzingen dat er bij de aanslag in Nice Nederlandse slachtoffers zijn. Minister Koenders kan het ook niet uitsluiten, omdat er nog verder onduidelijk is. Ook bij de ANWB Alarmcentrale zijn tot nu toe geen meldingen binnengekomen van Nederlandse slachtoffers. In de stad aan de Middellandse Zee zitten in deze tijd van het jaar veel vakantiegangers. Op de boulevard waren ook verschillende Nederlanders om naar het vuurwerk te kijken dat werd afgestoken vanwege de Nationale Feestdag. Ze vertellen dat er gisteravond veel paniek was en dat er veel slachtoffers op de boulevard lagen. Het weer, vandaag overwegend droog, zon en wolken wisselen elkaar af. Plaatselijk kan er een bui vallen, het wordt vanmiddag zo'n 19 graden.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 figure in the darkness. Your body heat, breathing deep happened dangerously 106.9 ZFM. She runs and hides from the pain she feels inside. that rhythm as you take your stance. Feel the love and romance. Mm -hmm. And stomp your feet.